De nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Portugees Guterres, zegt dat de wet in strijd is met internationaal recht en voor Israël verstrekkende juridische gevolgen kan hebben. Volgens de wet die de Knesset afgelopen maandag aannam... worden zo'n 4000 huizen op de westelijke Jordaanoever gelegaliseerd. Het gaat om eenvoudige woningen die zonder toestemming zijn gebouwd... op particuliere grond van de Palestijnen. Ultrarechtse partijen willen met de wet voorkomen... dat de nederzettingen moeten worden ontruimd. De Palestijnse president Abbas is woedend... en wil dat de internationale gemeenschap in actie komt. Premier Rutte heeft geen goed woord over voor de nepfoto van D66-leider Pechtold... die Geert Wilders maandag verspreidde. Pechtold was erop afgebeeld tussen radicale moslims... bij een demonstratie voor de invoering van de sharia. Rutte noemde de nepfoto in het tv-programma Jinek totaal smakeloos en niet normaal. Volgens Rutte moeten politici elkaar stevig de maat nemen, maar is Wilders nu te ver gegaan. Rutte zei ook dat de PVV-leider en hij al drie jaar nauwelijks contact met elkaar hebben gehad. Bij de politie zijn na de uitzending van Opsporing Verzocht zeven tips binnengekomen over de aanval op een kapper in Enschede.